Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De luchtkwaliteit in de kinderopvang is niet altijd voldoende... zo blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven. Kinderen slapen in te hoge concentratie CO2. Reporter Radio doet er komende zondag verslag van. De TU Eindhoven bouwde voor het onderzoek een slaapzaal na. En daaruit bleek volgens de onderzoekers dat wanneer kinderbedjes tegen de muur aanstaan... of gedeeltelijk worden afgedekt, er onvoldoende luchtcirculatie optreedt... en de CO2-concentratie tot 60 hoger kan zijn. De GGD erkent dat de luchtkwaliteit nauwelijks gecontroleerd wordt. De aandacht gaat nu vooral naar de veiligheid van de opvang. In de Amerikaanse stad Pittsburgh heeft de FBI een Syrische vluchteling opgepakt... die van plan zou zijn een aanslag te plegen. De 21-jarige Syriër wilde volgens de FBI een bom laten afgaan in een kerk. Hij had al spullen gekocht om een explosief te maken... en ook gaf hij handleidingen voor het maken van een bom... aan iemand die hij aanzag voor een medestrijder voor IS... maar die in werkelijkheid van de FBI was. De FBI meldt verder dat de man een videoboodschap had opgenomen... waarin hij trouwens zweert aan IS. Minister Koolmees hoopt dat er een structurele regeling komt voor mensen met zware beroepen, waardoor ze na 45 jaar met pensioen kunnen. Dat zei hij in een Kamerdebat over het concept pensioenakkoord. Werkgevers kunnen volgens de minister bijvoorbeeld de laatste drie jaar voor de pensioenleeftijd de AOW van de werknemers betalen. En ook wil de minister sparen voor verlof fiscaal mogelijk maken, zodat er eerder gestopt kan worden met werken. Tata Steel noemt het onderzoek van het RIVM naar de grafietregens onvolledig. Daaruit zou blijken dat de grafietdeeltjes zoveel metalen bevatten... dat ze ongezond zijn voor kinderen. Maar volgens het staalbedrijf heeft het RIVM niet exact hetzelfde materiaal onderzocht... als wat er eerder in de grafietregens zat. En daardoor zou er voorbarig onrust zijn ontstaan. Het weer lokaal kan er een bui vallen.